uur. Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Er komt toch een uitje voor een groep jonge asielzoekers in het Friese Sint-Anna-parochie. Minister Faber wilde dat eigenlijk niet hebben, maar het COA zegt dat ze daar zelf over mogen beslissen. Faber wil hoe dan ook af van het geld voor uitjes voor asielzoekers. Maar of dat zomaar kan gebeuren, dat is de vraag nu, zegt asielredacteur Brian van der Bol. We hebben wel eerder eh, plannen van haar gehoord. Bijvoorbeeld dat ze borden bij het AZC wilde gaan, gaan plaatsen van hier werken we aan uw terugkeer. Ehm, ehm, ze heeft ook eerder in een videoboodschap gezegd tegen Syriërs van nou goh, Assad is gevallen, ga lekker terug naar Syrië. Ehm, dus het past allemaal in het beleid van haar om een afschrikkende werking te hebben. Maar of het echt daadwerkelijk tot beleid gaat leiden, dat is nog even de vraag. Maar zij zegt wel, het COA valt onder mij. Wie betaalt, die bepaalt. In 2032 moeten NAVO-landen meer dan twee keer zoveel geld gaan uitgeven aan hun defensie als nu. NAVO-chef Rutte wil dat landen dan 5% van hun bruto binnenlands product daaraan uitgeven. En nu is dat percentage nog 2%. En het is voor het eerst dat Rutte daar nu een datum aan hangt. Een Amerikaanse slachtofferorganisatie zegt dat de nieuwe paus, Leo XIV, misbruik binnen de katholieke kerk heeft verhuld. Hij zou er geen goed onderzoek naar hebben laten doen. En hij zou hebben toegestaan dat een priester die beschuldigd werd van kindermisbruik bij een school in de buurt zou wonen. De slachtofferorganisatie roept paus Leo nu op om in zijn eerste honderd dagen met een plan te komen tegen misbruik binnen de kerk automobilisten moeten de komende tijd flink rekening gaan houden met flinke verkeershinder en ook langere reistijden. Met name rond Amsterdam en Utrecht wordt de overlast groot. Rijkswaterstaat hoopt de overlast wel wat te kunnen verzachten voor automobilisten. Weggebruikers die niet de weg opgaan, eh, die kunnen in aanmerking komen voor een gratis kopje koffie, eh, een NS-abonnement om eh, op een andere manier te reizen. Maar ook bieden we gratis e-bikes die ze kunnen proberen tijdens de afsluiting. De werkzaamheden beginnen vanavond. Het weer dan nog droog en zonnig met soms wat stapelbewolking bij een graad of 21. Morgen in het noordoosten bewolkt. In de rest van het land is het dan zonniger. Iets warmer ook, 19 tot 23 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 40 kilometer file staat er nog op de Noord-Hollandse wegen. 5 minuutjes vertraging op de A1 vanuit Amsterdam. Eh, nee, vanuit Amersfoort naar Amsterdam bij knooppunt Watergaasmeer. Kwartiertje op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar. 13 kilometer file tussen knooppunt Diemen en Naalsmeer. A10 Zuid, de binnenring bij knooppunt Nieuwmeer. Altijd nog die spoedreparatie. Rechterrijstrook is dicht, daardoor 7 kilometer file en dik 20 minuten oponthoud. 10 minuten vertraging op taart 10 vanuit knooppunt Nieuwmeer naar knooppunt Koenplein bij Durgerdam.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 Yes, I will. Uh -huh. Uh -huh. Uh-huh. Uh-huh. And if I be a constrictor, slicker than oil. nothing seems to matter Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Topman Rutte van de NAVO wil dat de lidstaten in 2032 de verhoogde norm van 5% halen voor defensieuitgaven. Die nog vertrouwelijke informatie heeft premier Schoof per ongeluk naar buiten gebracht op zijn wekelijkse persconferentie. De voormalige advocaat van Ridouan Taghi, Vito Shukrola, ontkent met klem dat hij boodschappen heeft doorgegeven aan het criminele netwerk van Taghi. Shukrola werd op 10 april gearresteerd en zit sindsdien in voorarrest. De Amerikaanse Coinbase, de grootste cryptobeurs ter wereld... heeft een handelsplatform uit Stadskanaal overgenomen. Met de verkoop is ruim 2,5 miljard euro gemoeid. En het weer vanavond en vannacht droog en een graad of 7, morgen zon en het kan 23 graden worden.